Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Zweden hebben demonstranten vandaag de confrontatie gezocht met de politie. Al drie dagen op rij lopen bijeenkomsten van een Deense rechtsextremistische politicus... die Korans verbrandt uit op rellen. Vandaag gebeurde dat in de zuidelijke steden Malmö en Landskrona. Rasmus Peluden werd volgens de politie geraakt door een steen. Het is onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. Peluden verbrandt het heilige boek van de moslims onder het mom van vrijheid van meningsuiting. President Zelensky wil niet meer onderhandelen met Rusland als de Oekraïnse troepen in Mariupol worden geëlimineerd. Het is onduidelijk wat hij precies bedoelt. Mogelijk wil hij de vredesonderhandelingen staken als de overgebleven militairen door de Russen worden gedood als de stad is gevallen. Rusland heeft een groot deel van Mariupol in handen, maar rond een grote staalfabriek wordt nog steeds gevochten. Voor de kust van Libië is een migrantenboot gekapseist. Waarschijnlijk zijn er tientallen mensen om het leven gekomen, zegt een migratieorganisatie van de VN. De boot en zes lichamen zijn geborgen, 29 anderen worden vermist en zijn waarschijnlijk ook overleden. De oorzaak van het kapseizen is niet bekend. Migranten proberen vaak via Libië de Middellandse Zee over te steken richting Europa. Dit jaar alleen kwamen 476 migranten om op deze route. Een paar honderd mensen hebben vanmiddag in Rotterdam meegelopen... met een steunmanifestatie voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Ondanks toezeggingen van het kabinet wachten gedupeerden nog steeds op compensatie... en hebben ze vaak hoge schulden. Rutte schiet op stond op veel protestborden. De deelnemers vroegen ook aandacht voor de honderden kinderen... die als gevolg van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst... en nog steeds niet terug zijn bij hun ouders. Het weer nog. Vanavond is het helder en koelt het flink af. In het binnenland tot rond het vriespunt. Morgen zonnig en vrij zacht met maximaal 19 graden.